Het is dan 10 dagen na de aardbeving en de kans dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden is vrijwel nihil. Ook andere landen trekken hun mensen en speurhonden terug. Op de vliegbasis Eindhoven is vanmiddag een vliegtuig geland met 106 Haitiaanse weeskinderen. Nederlandse adoptieouders nemen 92 kinderen op en 14 kinderen gaan naar adoptieouders in Luxemburg. En vandaag is de grote inzamelingsactie voor het getroffen gebied op radio en tv. De laatste tussenstand is van gisteravond 10,6 miljoen euro. En het eindbedrag van vanavond wordt verdubbeld door minister Koenders. Staatssecretaris Huizinga wil opheldering over de aanhoudende problemen bij de OV-chipkaart voor studenten. Ze gaat praten met de top van TLS, de organisatie achter de kaart. Begin deze week bleek dat ruim 400.000 van de 650.000 studenten de kaart nog niet hebben geactiveerd. Onder meer door slechte voorlichting en kapotte oplaadpunten. Verder bekijkt ze of de OV-kaart inderdaad soms duurder is dan de strippenkaart, zoals SP en GroenLinks zeggen. Bij de politie Rotterdam-Rijnmond is een topman opgestapt. Het is de directeur politie Henk de Jong. Hij vertrekt omdat hij de korpschef en burgemeester Abu Taleb niet had geïnformeerd over een nieuwjaarsborrel van harde kern Feyenoord supporters, terwijl hij dat wel had moeten doen. Abu Taleb noemt dat na de gebeurtenissen in Hoek van Holland onacceptabel. De borrel verliep volgens de politie overigens zonder grote problemen. De directie van bierbrouwer InBev in België ziet af van het plan om zo'n 250 mensen te ontslaan. De vakbonden heffen daarom de blokkades bij drie brouwerijen uiterlijk morgenmiddag op. De komende tijd gaan de directie en de bonden met elkaar bespreken hoe het verder moet met de bierbrouwer... die eigenaar is van merken als Jupiler, Hoegaarde en Leffe. Het weer, enkele opklaringen, vrijwel overal droog. Vannacht wordt het rond, rond of iets onder nul.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 While we were apart, I was human too.